Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Oekraïense president Poroshenko, de Russische oppositieleider Nemtsov, is vermoord wegens een geplande onthulling. Hij stond volgens Poroshenko op punt met bewijzen te komen over de militaire rol die Rusland heeft gespeeld bij het conflict in Oekraïne. Nemtsov werd gisteren vlakbij het Kremlin doodgeschoten. De Koerdische terreurbeweging PKK legt mogelijk de wapens neer, melden Turkse media. Volgens de politieke partij van de Koerden wil PKK-leider Öcalan de gewapende strijd verruilen voor democratische politiek. Öcalan zit in de gevangenis. Hij heeft leden van de PKK gevraagd om dit voorjaar bijeen te komen om te praten over het neerleggen van de wapens. De bezetting van het stadhuis van Os is voorbij. Zo'n 75 medewerkers van een failliete thuiszorgorganisatie hielden een deel van het gebouw sinds donderdag bezet. Ze zijn onder meer boos omdat ze tot 25% salaris moeten inleveren... als ze bij een andere organisatie worden ondergebracht. Ze gingen vanmiddag naar huis omdat de gemeente Os en het ministerie beloven... dat er een oplossing komt. In Parijs zijn acht mannen veroordeeld voor een grote juwelenroof. De groep slaagde er tot twee keer toe in een winkel in het centrum van Parijs te beroven. Daarbij maakten ze in 2007 en 2008 ruim 100 miljoen euro buiten. Het brein achter de operatie kreeg 15 jaar cel. Een bewaker van de juwelier kreeg 5 jaar... omdat hij informatie doorspeelde aan de overvallers. Vier bendeleden kregen 6 tot 10 jaar cel. Leontien van Moorsel blijft na 12 jaar nog altijd houdster van het werelduurrecord. Een poging van de Britse wielrenster Sarah Story om het record te verbeteren is mislukt. In Londen reed ze 45,5 kilometer in een uur, ruim 500 meter minder dan de recordrit van Leontien van Moorsel in 2003. Het weer, vanavond en vannacht gaat het regenen. Morgen staat er een stevige zuidwestenwind. Afwisselend zon, wolken en enkele buien.